Twee uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De verdachte in de zaak rond de vermissing van de 13-jarige Lisa... stond onder toezicht van de reclassering. Dat heeft de reclassering bevestigd aan de NOS. Danny D. wordt vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Eerder vandaag werd bekend dat hij verdacht wordt voor ontucht met een minderjarige. D. is al eerder veroordeeld voor een soortgelijk vergrijp. Ook toen zocht hij via internet contact met een minderjarige. Het meisje Lisa was vorige week een paar dagen vermist. Ze werd maandag teruggevonden in een bus naar Rotterdam. Een van de slachtoffers van de schietpartij in Barcelona afgelopen dinsdag is een Nederlandse crimineel. Volgens de Spaanse politie wordt hij gezocht vanwege een schietpartij bij een villa in Eindhoven vorig jaar. De twee mannen werden beschoten door een andere man bij een hotel in het centrum van Barcelona. De 26-jarige Nederlander werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zou zijn aangehouden. De Nederlandse politie kan nog niet zeggen of het bericht klopt. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen bij aardverschuivingen. Twee dorpen in de bergen werden overspoeld na hevige regenval. 13 mensen raakten gewond, ook zijn er nog vermisten. Hulpverleners konden de dorpen moeilijk bereiken doordat wegen onbegaanbaar zijn geworden. Drie maanden geleden werd Nepal al getroffen door zware aardbevingen. Daarbij kwamen bijna 9000 mensen om. Bij de aanslag in april op een woonboot in Wormer had de dader een ander op het oog dan de man die om het leven kwam. Volgens het OM wilde de verdachte uit Purmerend wraak nemen op iemand die zijn zusje zou hebben misbruikt. Bij de bomaanslag op de woonboot kwam een man van 53 om het leven. Zijn vriendin van 51 raakte zwaar gewond. Dan nog het weer, buien met vooral in het zuiden veel regen. Elders ook geregeld zon. Er staat een stevige noordwestelijke wind en het wordt een graad of 18.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 Deze keer niet door Bart van der Meer, maar door mij. Samen met Hans. En mijn naam is Willem de Zwart en Hans verzorgt de techniek. Het tweede uur is een special. Het staat helemaal in het teken van de verjaardag van mijn zware Jolly Verdonk... die aanstaande zondag 75 jaar jong wordt. Maar daarover straks in het tweede uur meer. Graag wil ik Ruud en Dolling nog even bedanken voor hun gezellige programma. En wij gaan nu snel van start met het eerste nummer. En hoewel het nog geen weekend is, begint Dave Edmunds er alvast over te zingen. En het is Hier Comes the Weekend. Said you give me life, but you never told me about. Het was Sarah van Fleetwood Mac. En wat is het toch heerlijk om die stem van Stevie Nicks te horen. Daarvoor hoorde u hier Comes the Weekend van Dave Edmunds. We gaan verder met een leuk country nummer van The Birds. Het is het nummer, dat heet Old Blue. En het komt van het album Dr. Birds en Mr. Hyde uit 1969. I had no dog and his name was Blue. Well, I had no dog and his name was Blue. And bet you five dollars he's a good dog too. chased a possum up a holler limb. Blue chased a possum up a holler limb. Blue chased a possum up a holler limb. The possum growled, blue whined at him. ground in my backyard. We lowered him down with a golden chain, and every link we called his name. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. dit was even een heerlijke knaller van, eh, van Black Sabbath... met het nummer Paranoid uit 1979. Eh, we gaan het nu iets rustiger aandoen met een band uit Haarlem en omstreken. Dus Barrelhouse met het prachtige nummer Country Road. There is a country road where I used to roam. There is a place that I used to still calling my home. There is a wind. for it op internet. www.zfmzandvoort.nl just some evil scheme. Oh, Oh. dit waren toch twee prachtige nummers achter elkaar. Eerst een eh, van mijn favoriete zangeres Tineke Schoenmaker van Berlhouse. En zojuist hoorde die Cold Cold Heart van Lucinda Williams. En dat is een nummer geschreven door Hank Williams. We gaan het weer, tempo weer ietsje gaan we opvoeren. Met Bob Marley met het nummer Everything is Gonna Be Alright. Maar de eigenlijke titel is Three Little Birds. een gouden ouwe, ouwe. Dit was het nummer Badlands van Bruce Springsteen. Van een van mijn favoriete albums van hem. Eh, Darkness on the Edge of Town uit 1978. Over favoriete nummers gesproken. Wat dacht u van het nummer What's Up van de Four Non-Blondes?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 Het komt uit de film La Bamba en het nummer heet Crying, Waiting and Hoping. Dit was het nummer Beds Are Burning van Midnight Oil. Het volgende nummer wat we voor u gaan draaien is weer een tikje rustiger. Het is van Elvis Costello en het is het wonderschone nummer A Good Year for the Roses. I can hardly bear the sight of lipstick on the cigarettes there in the ashtray. by cold the way you left them, but at least your lips caressed them while you passed. Or the lip print on a half-filled cup of coffee that you bought and didn't drink. But at least you thought you wanted it. That's so much more than I can say for me. What a good year. there But long could stand another moment Funny I don't even care As you turn to walk away As the door behind you closes The only Four years of marriage, it's the first time that you haven't made the bed. I guess the reason we're not talking, there's so little left to say you haven't said. While a million thoughts go racing through my mind, I find I haven't said a word. bedroom, the familiar sound. Our one baby's crying goes unheard. But what a good year for the roses. Many blooms still linger there. Long could stand another moment. Funny, I don't even care. Dit was Elvis Costello met A Good Year for the Roses. Voordat we naar eh, de reclame in het nieuws gaan...